Raymond Seré met het NOS-journaal. Bij een zware aanslag in het centrum van Ankara zijn volgens de gouverneur van de Turkse hoofdstad minstens 27 doden en 75 gewonden gevallen. De aanslag werd gepleegd met een autobom. De aanslag vond plaats bij een bushalte in Kizilay, een wijk met veel winkels en restaurants. De wijk is volledig afgezet door veiligheidsdiensten vanwege het gevaar voor een tweede aanslag. De Amerikaanse ambassade in Ankara waarschuwde twee dagen geleden nog de ambassade had informatie waaruit bleek dat een aanslag tegen Turkse overheidsgebouwen op handen was. In oktober vorig jaar kwamen bijna 100 mensen om in Ankara bij twee aanslagen. Gewapende mannen hebben een aanslag gepleegd bij een hotel in Grand Bassin aan de zuidkust van Ivoorkust. Volgens bronnen bij de politie van dat land zijn er minstens twaalf doden gevallen, onder wie vier Europeanen. Vier mannen zouden het vuur geopend hebben op mensen op het strand en het buitenterrein van Hotel Étoile du Sud. Het hotel is populair bij Franse toeristen en bij diplomaten. De daders droegen bivakmutsen en waren gewapend met machinegeweren en granaten. De Duitse antimigratiepartij Alternatieven voor Duitsland, AFD, heeft volgens exit polls flink gewonnen in de drie Duitse deelstaten waar vandaag verkiezingen werden gehouden. De CDU van bondskanselier Merkel verloor in Rijnland-Palts, Sachsen-Anhalt en Baden-Württemberg. In Baden-Württemberg worden de Groenen voor het eerst de grootste partij, maar het is de vraag of in die deelstaat de coalitie met de SPD de meerderheid houdt. In Rabat, de hoofdstad van Marokko, is massaal gedemonstreerd tegen secretaris-generaal Ban Ki-moon van de VN. Die had de westelijke Sahara eerder deze week door Marokko bezet gebied genoemd en daarmee de woede van Marokko over zich afgeroepen. Ban Ki-moon deed de uitspraak na een bezoek aan een vluchtelingenkamp in Algerije, waar veel oorspronkelijke bewoners van de westelijke Sahara verblijven.